Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Demissionair premier Schoof noemt de situatie in Gaza kwetsbaar. Hij heeft in Egypte gesproken met president Sisi. Ook de Belgische en de Luxemburgse premier waren daarbij aanwezig. Het gesprek ging over het belang van het ontwapenen van Hamas... en het toelaten van hulp door Israël. We moeten de volgende stappen zetten in het proces naar de twee-staten-oplossing, zegt Schoof. Ook Egypte is daar voorstander van. Eind deze maand organiseert Egypte een conferentie over de wederopbouw van Gaza. Aanstaand GroenLinks-PVDA-Kamerlid Marjolein Moorman wil geen fractievoorzitter worden. Dat heeft ze gezegd in een podcast die ze samen met haar partner maakt. Ze vindt Jesse Klaver een logische keuze voor die rol, omdat hij veel ervaring heeft. Morgenochtend komt de nieuwe GroenLinks-PVDA-fractie bij elkaar om een opvolger voor Frans Timmermans te kiezen. Hij stapte woensdag na de verkiezingen op. Het Concertgebouw in Amsterdam schrapt het jaarlijkse Hanukkah-concert... omdat een van de zangers banden heeft met het Israëlische leger. De stichting achter het concert ging niet in op een verzoek om een andere zanger te vinden. Mocht dat alsnog gebeuren, dan kan het concert op 14 december wel doorgaan, zegt het Concertgebouw. In de eredivisie heeft AZ uit bij Sparta gewonnen met 0-1. Het was de vierde zege op rij voor de ploeg uit Alkmaar. FC Groningen FC Twente eindigde in 1-1. Door het gelijkspel blijft Groningen op de vijfde plek staan... en profiteert niet van het puntenverlies van Ajax tegen Herenveen. Heracles boekte een monsterzege tegen PEC Zwolle. Het werd 8-2. Voor die wedstrijd hebben aanhangers van de twee clubs... een café in Nijverdal vernield. Tientallen mannen gooiden ramen in en staken binnen vuurwerk af. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het weer. we trekken buien over het land, soms met hagel of onweer. Later vanavond klaart het weer op en vannacht koelt het af tot een graad of 6.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 I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep you hit the spot. i take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl.